Jan met het NOS Journaal. Staatssecretaris Dijksma vindt uitspraak Schiphol over verdere groei niet verstandig. Gisteren publiceerde de luchthaven berekeningen waaruit zou blijken dat Schiphol kan groeien zonder de geluidsnormen te overschrijden. Dijksma zei in de Tweede Kamer dat het bij groei niet alleen om geluid gaat. Volgens haar wekt Schiphol ten onrechte de indruk dat de luchthaven eindeloos kan groeien en dat vliegveld Lelystad niet nodig is. Het is de bedoeling dat Lelystad vanaf 2019 vluchten van Schiphol overneemt. In het onderzoek naar het dieselschandaal bij het Volkswagen-concern is een voormalige topmanager opgepakt. Het is Wolfgang Hatz die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van motoren. Toen het schandaal van de Schummel-diesels bekend werd, zou hij zijn vertrokken met een gouden handdruk van miljoenen euro's. Eerder werd ingenieur Giovanni Piamo opgepakt vanwege het gesjoemel met de uitstoot van dieselmotoren. Mogelijk heeft hij verteld over de betrokkenheid van Hatz bij het schandaal. De Surinaamse president Bouterse heeft zijn taken tijdelijk neergelegd... omdat hij rust moet houden na een operatie. Hij is op Cuba behandeld. Zijn woordvoerder wil niet zeggen waarvoor. Door de ingreep kan Bouterse morgen niet zijn jaarreden houden... in het Surinaamse parlement. Dat gebeurt nu door vicepresident Adin. Bouterse gaat elk jaar naar Cuba voor een gezondheidscheck en vakantie. De president is 71. Hij stond bekend als een verstokte roker en whiskydrinker... maar met het roken zou hij inmiddels zijn gestopt. Twee jonge Spanjaarden hebben op een strand op Mallorca de vondst van hun leven gedaan. Ze zagen daar een klomp ambergrijs liggen ter waarde van ongeveer 80.000 euro. Ambergrijs is een wasachtige substantie die kan ontstaan in de darmen van een potvis. Door een storm waren de resten van het dier op Mallorca aangespoeld. Ambergrijs wordt gebruikt in de parfumindustrie. 1 kilo is meer dan 10.000 euro waard. De vinders zeggen dat het voelt alsof ze de lotto hebben gewonnen. Het weer, vanavond en vannacht is het overwegend droog, minima tussen 10 en 13 graden. Morgen eerst geregeld zon, later meer bewolking, gevolgd door buien. En door 20 tot lokaal 24 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is nog niet gedaan met de files in de Randstad. Dit zijn de uitschieters. De A4 Den Haag-Rotterdam bij Delft een kwartier extra. De A10 Zuid tussen Amsterdam over Amstel en knopen te meer 20 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag tussen knoop het Oude Rijn en Woerden bijna een half uur.